Drie van de vier halve finalisten in de KNVB-beker zijn bekend. Vanavond plaatsten AZ en Heracles zich voor de laatste vier. AZ won met 2-1 van de Venendaalse topklasser GVVV. En in Almelo won Heracles met 3-0 van RKC. Gisteren plaatste Heerenveen zich al voor de halve finales.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 Dat is veel minder dan analisten hadden verwacht. Zij gingen uit van zeker 10 miljard. Toch wordt het de grootste beursgang van een internetbedrijf. De waarde van Facebook wordt geschat op 100 miljard dollar, ongeveer evenveel als hamburgergigant McDonald's. Vorig jaar maakte Facebook bijna 670 miljoen dollar winst. Over de hele wereld leggen honderden miljoenen gebruikers via de site contact, bijvoorbeeld met vrienden en familie. Ook veel bedrijven maken gebruik van Facebook. Het bedrijf werd opgericht in 2004 door een stel jonge Amerikanen, van wie Mark Zuckerberg het bekendst is. Over hem en over de start van Facebook werd twee jaar geleden de film Social Network gemaakt. Uit de papieren blijkt dat Zuckerberg bijna 30% van het bedrijf in handen heeft. Bij rellen na een voetbalwedstrijd in Port Said in Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. staatstelevisie meldt zeker 73 doden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook zo'n duizend gewonden. Fans van het winnende team bestormden na de wedstrijd het veld en joegen achter spelers en supporters van de tegenstander aan. Veel slachtoffers liepen steekwonden en hoofdwonden op. De moslimbroederschap zegt dat de aanval een politiek motief heeft... dat aanhangers van de verdreven president Mubarak erachter zitten. Het Egyptische parlement komt komende dag in spoedzitting bijeen. De Amerikaanse kunstenaar Mike Kelly is doodgevonden in zijn huis in Californië. Hij is een van de toonaangevende kunstenaars van dit moment. Met werk van Kelly zou de openingstentoonstelling worden gemaakt van het verbouwde steden.